van Spanje kwam, werd het ter hoogte van de havenstad Cadiz geïnspecteerd. Daarbij werd 10 ton hash gevonden. Sommige bronnen melden dat het om 20 ton ging. Het is de grootste hashvangst van de Spaanse douane in 10 jaar. De vier opvarenden hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn aangehouden.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 En vandaag alweer 12 eh, november van 2010. De lijst deze week 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en daar hebben we twee platen over. En die twee die komen nieuw binnen. Is er ook ruimte gemaakt dus door twee platen. Tim Burke met Bromance na 13 weken. En Trevor McCoy met zijn biljonair houdt het na 16 weken voorgezien. De snelste stijger in de tweede week voor hem, Nelson, She Is Gone, gaat 7 plaatsen omhoog. En Laurent en het Rosenberg trio met Guitara zijn de snelste dalen. Zij zakken 10 plaatsen en doen dat in hun 14e week alweer. Langs genoteerd vorige week ook nog Trevor McCoy met Billionaire met 16 weken, toen samen met Sia. En Gia staat er nu nog steeds in. Clap Your Hands staat er dus alweer 17 eh, weken lang in de lijst. Onderaan de lijst vinden we de plaat van de 2K, WK to Be Cool en die cup We Speak Americano. En de Ready Set Love Like Wow op 39. Op 38 vinden we dan de eerste binnenkomende week. En M&M die is helemaal terug van geweest. Zijn album eh, Recovery verkoopt als hete keekjes, En de singles die er vanaf komen vinden we ook bijna allemaal terug in de top 10 van de hitlijsten. Love the Way You Like kennen we natuurlijk als een samenwerking met Rihanna.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 But I don't go around fire expecting not to sweat. And these niggas know I lay them down, make your bed. Bitches try to kick me while I'm down, I break your leg. Money outweighing problems on a triple beam. I'm sticking to the script, you niggas skipping scenes. Uh, be good or be good at it fucking right, I got my gun, send me automatic. Yeah, put the dick in their mouth, so I guess it's fuck what they say. I'm high as a bitch, up, up and away, man. I come down in a couple of days. Okay, you want me up in the cage, then I'll come out in beast mode. I got this world stuck in a safe combination, is the cheap code. This wheezy motherfucker blood gang, and I'm in bleed mode. All about my dough, but I don't even check the peep hole. So you could keep knocking, but won't knock me down love lost, no love found. It's a little too late to say that you're sorry yeah. now. You kicked me when I was down, but what you say just don't. Uh, that's right, it, it don't. Uh, More alive than I have been in my whole entire life. I can see these people's ears perk up as I begin to spaz with the pen. I'm a little bit sicker than most. Shit's finna get thick again. They say the competition is stiff, but I get a hard dick from the shit. Now stick it in. I ain't never giving in again. Caution into the wind, complete freedom. Look at these rappers, how I treat them. So You can see the sparks from hot the same. And if my body was on fire, oh, you watch me burn down in flames. You said you me, you're a liar, you never, ever, ever did, baby. But darling, I still catch hoort de nieuwe single van eh, Bruno Mars. Zijn granaat kwam eh, vorige week binnen op nummer 39. Deze week omhoog naar 35. En dan voor de nieuwe binnenkomer van Eminem samen met Lil Wayne, No Love. In Nederland zal de plaat het eh, wat minder gaan doen, maar de rest van Europa is toch al aardig aan het warmstomen voor deze plaat. Zometeen naar de tweede en laatste binnenkomer alweer van deze week. Voor het zover is, is de eerste plaat die alweer het langs genoteerd staat deze week. En die is in handen van Sia Clap Your Hands staat alweer 17 weken lang in de lijst. Zak deze week wel 4 plaatsen. En ze doet dat van 30 naar 34. 17 weken lang staat zij alweer in de lijst. Sia met A Clap Your Hand. En de vraag natuurlijk hoe lang gaat zij het nog volhouden. Sinds we wel op de tocht naar beneden. Vier plaatsen verliest dus eh, deze week voor haar. En wij gaan naar de nummer 32. En de Black Eyed Peas zijn de hitlijst nog niet uit of ze komen alweer terug met hun volgende single. En tegenwoordig is het helemaal in om eh, samples te gebruiken in jouw eh, nieuwe single. En de Black Eyed Peas doen dat dus ook maar. In de single The Time horen we een sample van de Dirty Dancing hit Time of My Life. Deze sample zorgt gelijk weer voor een herkenbaarheid op de radio. Het is natuurlijk wel de vraag of de Black Eyed Peas dit wel nodig hebben. Ik liet namelijk vorige week de single al een klein stukje horen hier in, eh, in de studio, net voor mijn uitzending. En de eerste reactie van iedereen die zo zat te luisteren was meteen van nee, waarom doen ze dit? Maar naarmate het uh, refrein erin komt, dan denk je toch wel, dit zijn weer de Black Eyed Peas en zo willen we ze toch wel horen misschien wel het eh, nieuwe geluid eh, voor deze Black IP's Meer samples gebruiken en minder van hunzelf. Ik hoop het niet. En graag jouw mening wil ik ook horen van de, eh, de Black IP's. Peas The Time. Nummer 32 komen ze dus deze week binnen. En ja, de sample, hij is wel heel erg bekend. En de vraag is, heeft de Black IP's dat nodig? Ik denk het niet. Er zijn mensen die zeggen van wel. En jouw mening wil ik ook horen. Eurobreakdown at cfmzandvoort.nl als jij er een eigen mening over hebt. Nummer 32 dus voor de Black Eyed Peas. This is International.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 En Albert-Jan had net zoiets van, ja, het is weer een, eh, een bij elkaar geraapt eh, zootje Want hij zag ook wel eh, de Too Sexy For Your Love een beetje terugkomen in het refrein van deze plaat. Dus het lijkt wel allemaal simpeltjes achter elkaar. Maar ja, het zijn wel de Black Eyed Peas. En waarschijnlijk dat daarom eh, eh, toch wel weer een hit zou geworden. Op 32 komen ze binnen met The Time. En wij kijken even achterom. Op nummer 40 vinden we Jolande Be Cool en Dikke Wino Speak Americano. 16 weken in de lijst, 4 plaatsen verlies. Van 37 zakken naar 39, ook in de 16e week. The Ready Set, Love Like Wow. Eminem, No Love. Op 38 komt hij nieuw binnen. Usher DJ God Is Falling In Love staat nu 13 weken in de lijst. Zak van 31 naar 37. Van 32 naar 36 Live House met All In. En Bruno Mars in zijn tweede week met Grenade van 39 omhoog naar 35. Sia het langs genoteerd met Clap Your Hands al 17 weken, zak van 30 naar 34. In 16 weken nu Rihanna met DMO van 24 zak zijn naar 33. De Black Eyed Peas hoort hier met The Time, nieuw binnen op 32. En 31 is voor Armin van Buren en Sophie Ellis Baxter. Not Giving Up On Love zak van 28 naar 31 in hun 11e week alweer. De nummer 30, die is er voor uh, Dexas. Barbara Streisand staat alweer drie weken in de lijst op dit moment. Van 34 omhoog naar nummer 30. Barbara Streisand. Barbara Streisand. hits van het afgelopen jaar op een rijtje in Eurohit. tweede week dat hij in de lijst van Europa staat. Van 33 omhoog naar 29 met zijn single Angel. En hoorde Aluana, Damala, Buka, Time, Pura, Naka, Lulu, Badra, Akon, Tiam. En wij kennen hem natuurlijk veel beter gewoon als Econ. Westkust, weerbericht. Gistermiddag viel er eh, geruime tijd regen. En aan het eind van de avond kwam het zelfs tot zware buien met hagel en onweer. En ik kan erover meepraten, want ik liep in dat buitje naar het station toe. Nou, ik was tot aan mijn onderbroek doorweekt. Zo erg ging het even te keer. En ook afgelopen nacht kwam het weer tot eh, buien. En met die buien eh, zijn inmiddels uit onze regio weg, gelukkig. En de rest van deze vrijdag blijft het dan ook wel droog. En vanmiddag zien we zelfs af en toe de zon voorbij komen. De temperatuur stijgt naar een maxima van 12 graden. Vanavond en de komende nacht is weer overwegend bewolkt en valt de enige tijd wat regen. De zuid- tot zuidwestelijke wind waait over landmatig aan zeekrachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen lijkt het met de nattigheid wel mee te vallen in onze regio. Het is wel overwegend bewolkt en met name in de ochtend valt er nog wat regen. Maar morgenmiddag lijkt het erop droog te blijven. Wel waait het flink met aan eh, land vrij krachtig, aan zee zelfs hard west tot zuidwestelijke wind. de temperatuur komt niet verder dan 13 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is en blijft het wolk en geleidelijk neemt dan de kans op regen ook weer toe. Wind eh, gaat dan uit zuid tot zuidwesten waaien. De temperatuur daalt naar een graad of 9 Zondag, de dag dat Sinterklaas aankomt in Zandvoort, dan heeft de bewolking ook de overhand. En vooral in de ochtend valt er dan enige tijd wat regen. Zondagmiddag lijkt het wel droog te blijven en wellicht zien we dan af en toe de zon voorbij komen. Wind waait uit west tot zuidwest en de temperatuur stijgt naar een maximaal van 11 graden. Dus eigenlijk veel beter weer zondagmiddag om lekker in de Corver te gaan zitten bij het Sinterklaasfeest. Kaarten zijn nog te verkrijgen bij de Bruna en bij eh, Anytime, de oude halte, de snackbar in Noord. Mocht je er nog heen willen.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 De 12e van de 11e van het 10e jaar. En dat dus met eh, John Legend en The Roots op jouw radio. De blijven op nummer 25. En daarvoor een van onze Vlaamse buren, Nelson met She's Gone. Twee weken lang staat hij al in de lijst van 35 omhoog naar 28 tot aan 5 uur ben ik bij je. Eh, en ik doe dat met de 40 grootste hits van Europa. En één naam die daar zeker in thuis hoort, dat is de naam van Tyre Cruise. De single Dynamite staat alweer drie weken in de lijst en gaat ook nog eens drie plaatsen omhoog. Vorige week terug te vinden op 27, deze week naar 23. En zo meteen gaan we alvast een beetje genieten voor uh, oud en nieuw. We doen dat namelijk met Kay Perry en haar single Firework. Came to dance, dance, dance, dance.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 Vijf weken lang staan ze nu weer in de lijst van Europa. Van 23 gaan ze omhoog naar 21. Dat geeft ons even tijd om eh, achterom te gaan kijken wat we dan allemaal gehad hebben. Op nummer 30 in de derde week vier plaatsen winst voor Daxas met hun single Barbara Streisand. Eco met Angel twee weken in de lijst van 33 omhoog naar 29. En Nelson gaat ook omhoog in zijn tweede week van 35 naar 28 met She's Gone. La Fuenta, het Rosenberg trio Guitara, is aan een vrije val begonnen. In de 14e week zakken ze van 17 naar 27. Brandon Flowers met Crossfire, 12 weken in de lijst, zak van 19 naar 26. En John Legend blijft zitten samen met The Roots, Wake Up Everybody op 25. 24 Tyre Cruise Dynamite, 3 weken in de lijst, ook 3 eh, plaatsen omhoog. 6 plaatsen winst voor Kate Perry, Fireworks staat ook 3 weken in de lijst. Op 22 vinden we dan weer Kate Perry, maar dan met Teenage Dream. 15 weken staat ze daarmee in de lijst, komt vanaf 16 eh, deze keer. En de Wombats met Tokyo, 5 weken in de lijst van 23 omhoog naar 21. En Mike Posner vinden we deze week op nummer 20. Zijn vierde week alweer de Cooler Demi van 26 omhoog naar 20. Zometeen heb ik nog de nummer 18 voor je.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 Dat is het advies van een commissie onder leiding van Joan Leemhuis-Stout. Onder kanshebbers zijn het Planetarium van IJzer IJzinga in Franeker, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Tijlersmuseum. Volgens de commissie zijn de kandidaten van uitzonderlijke en universele waarde. Afgevallen voor de lijst zijn onder andere de Afsluitdijk, het Binnenhof en de Bollestreek. De Marokkaanse Ouderenbond in Nederland gaat Mekka-gangers beter voorlichten over de betrouwbaarheid van reisorganisaties. Honderden oudere moslims die de jaarlijkse bedevaart wilden maken... zijn dit jaar opgelicht door malafide reisbureaus. Volgens de bond gebeurt dat elk jaar. De gedupeerden betaalden enkele duizenden euro's voor de reis... en hebben daar vaak jarenlang voor gespaard. De Marokkaanse Ouderenbond onderzoekt of een speciaal keurmerk voor Mekka-reizen misschien de oplossing is... en raadt gedupeerden aan om aangifte te doen bij de politie. De bedevaart of de Hajj begint morgen. Justitie is het eens geworden met Lucia de Berk over een schadevergoeding. De oud-verpleegkundige werd onlangs vrijgesproken van moord en poging tot moord op patiënten in het ziekenhuis waar ze werkte. Ze was daarvoor tot levenslang veroordeeld en had al 6,5 jaar in de cel gezeten. Over de hoogte van de schadevergoeding willen beide partijen niet zeggen. De FIOD heeft in een groot fraudeonderzoek vier mannen en een vrouw opgepakt. Ze zouden tientallen mensen voor in totaal 5 miljoen euro hebben opgelicht. Tussen 2005 en 2009